Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. We mogen deze zomer weer los, maar pas een beetje op. Het is natuurlijk lang geleden dat je op een dampende dansvloer... of in een propvolle festivaltent hebt gestaan. En dus waarschuwen verslavingsexperts. Ze zijn bang dat jongeren het afgelopen jaar willen inhalen... qua drank en drugs. Dat kan verkeerd uitpakken. Je lichaam is het niet meer gewend... dus is de kans groter dat je last krijgt van paniekaanvallen of agressie. Bij een brand in een sportcentrum in China zijn minstens 18 mensen omgekomen en 16 gewond geraakt. Op die plek hebben vooral kinderen training in allerlei vechtsporten. Waardoor de brand kon ontstaan is niet bekend. De eigenaar van het centrum is opgepakt. Op de boulevard van Noordwijk staan de laatste tijd steeds vaker jongeren... die Ferraris, Porsches en Lamborghinis willen spotten. Soms zijn de autospotters wel heel jong. Dat kan best gevaarlijk zijn. Vooral met eh, de kleine kinderen die er eh, soms wel eens rondlopen. Die rennen dan eh, met een kip zonder kop eh, de straat over. En ja, dan kennen ze soms wel eens overgereden hoor. De Noordwijkse burgemeester wil dat ouders hun kinderen vertellen over de gevaren van het spotten van de auto's. In Utrecht komen duizenden jongeren vanavond op de priklocatie al helemaal in de clubsferen. In de jaarbeurs staan twee dj's achter de draaitafel voor mensen die een Jansen prik komen halen. Ook Leroy Ray gaat plaatjes draaien. Ja, er gaan vanuit dat iedereen vanavond uit die stoel springt eh, binnen het kwartiertje dat ze daar moeten zitten. En allemaal gaan dansen. Want dat is natuurlijk wel de jaarbeurs, hè. Maar nee, ik denk dat iedereen gewoon eh, heel netjes op zijn stoel blijft zitten en eh, van de muziek gaat genieten. Hij heeft ook al wel wat vaccinatiemuziek in gedachten. Tracks met, eh, met het woord wait in de titel. Of eh, zoiets als eh, Love Injection van een, een oudere disco-funk band uit de begin jaren 80. En ik ga nog even mijn archief doen om te kijken of ik nog meer songs weet te vinden die qua titel aansluiten op hetgene wat er vanavond gaat gebeuren. Ook volgende week zijn er nog twee priknachten voor mensen die het Janssen-vaccin krijgen. En ook vandaag kun je weer bellen naar de Janssen-priklijn om een afspraak te maken. Het weer in het westen regent het af en toe. Het oosten ziet meer zon. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A10 Noord richting Amersfoort is vertraging na een ongeluk. Er staat tussen Landsmeer en Knalpend Watergaasmeer 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.